12 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Aan Eraan. In Frankrijk staat in totaal ruim 1300 kilometer file op dit moment. Bijna alle belangrijke wegen naar het zuiden zijn dichtgeslipt met vakantieverkeer. Ten noorden van Bordeaux staat het op veel plaatsen vast. Tussen Clermont-Ferrand en Béziers rijdt het langzaam of staat het stil. En in de Rhônevallei ten zuiden van Lyon is er sprake van een lange file richting de Middellandse Zee. Ook in Duitsland staan veel files. Daar zijn vooral problemen ten noorden van Hamburg en rond München. Miljoenen mensen in Frankrijk, Duitsland en Italië zijn op weg naar hun vakantieadres. Afgelopen jaren verspraken van enige spreiding. Maar dit jaar lijkt het erop dat iedereen weer op dezelfde dag is vertrokken. Nederlandse en Australische onderzoekers zoeken weer naar stoffelijke resten op de plek waar vlucht MH17 is neergestort in Oekraïne. Ze kwamen vanochtend aan na een rit van drie uur. En vandaag zoeken ze bij een Oekraïense kippenboerderij waar onder meer de romp van het vliegtuig ligt. Leider van het team denkt dat ze nog een paar weken nodig hebben in het rampgebied. Bij Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn vanochtend zeker 35 Palestijnen omgekomen. Patiënten en medische staf uit het grootste ziekenhuis in de regio zijn geëvacueerd. Aanvallen volgen na de vermissing van een Israëlische luitenant. Israël zegt dat Hamas die luitenant heeft meegenomen. Maar Hamas zegt dat hij mogelijk is gedood door een Israëlisch bombardement. De Italiaanse justitie gaat de dood van wielrenner Marco Pantani opnieuw onderzoeken. Pantani stierf in 2004 aan een overdosis cocaïne. En nu houdt justitie de rekening mee dat hij misschien werd gedwongen enorme hoeveelheden cocaïne te nemen. Pantani won de Tour in 1998, maar daarna raakte hij aan lager wal en werd in verband gebracht met doping. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden stevige buien, soms ook met onweer.